Drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen de vereiste dekkingsgraad niet zullen halen. Nelson Mandela is vandaag 95 jaar geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door in een ziekenhuis in Pretoria. Volgens zijn dochter vertoont hij een opmerkelijk herstel. De verjaardag van de voormalig anti-apartheidstrijder wordt groots gevierd in Zuid-Afrika. Een lid van de Amerikaanse jury die burgerwacht George Timmerman vrijsprak van doodslag op de zwarte tiener Traven Martin pleit voor een aanscherping van de zelfverdedigingswet. Het jurylid dat anoniem wil blijven laat doorschemeren dat ze vindt dat Timmerman schuldig is aan de dood van de jongen, maar met de huidige wet kon ze Timmerman niet schuldig verklaren. Ze verwijt Timmerman wel dat hij zijn verstand niet heeft gebruikt. Het Griekse parlement is akkoord gegaan met een wet die voorziet in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Een voormalig topman van zakenbank Goldman Sachs schikt voor 14 miljoen dollar in een zaak over handel met voorkennis. De Amerikaanse beurswaakhond SEC kreeg Rajat Gupta in oktober in een strafzaak al veroordeeld tot twee jaar cel en 5 miljoen dollar boete. Een civiele zaak volgde, de schikking is daarvan nu het resultaat. Twee grote drogisterijketens in de Verenigde Staten weigeren om de laatste uitgave van het muziekblad Rolling Stone te verkopen. Op de cover van het blad staat George Tsarnaev, een van de verdachten van de aanslagen bij de Boston Marathon. De ketens zeggen dat Tsarnaev wordt verheerlijkt en dat hij wordt afgebeeld als een popster. Het weer, nevel en lokaal mist. Overdag is het vrij zonnig. Het wordt maximaal 28 graden. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm, maar vanaf zondag wordt het zeker weer 25 graden.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.